Jobboot met het NOS-journaal. LTO Noord roept die Groningen op zich te melden als ze stalruimte over hebben. In verband met de zwakke dijk langs het Eemskanaal bij Ten Boer en Woltersum geldt daar sinds vanochtend een verplichte evacuatie. Mogelijk moeten ook meer dan 2000 melkkoeien en enkele honderden schapen uit het gebied worden weggehaald. LTO Noord zegt dat de situatie bij het Eemskanaal een snelle evacuatie noodzakelijk maakt. De betrokken bedrijven zullen schade oplopen, maar voorop staat nu dat alle levende haven naar een veilige plek wordt gebracht. LTO Noord heeft de indruk dat er voldoende transportmiddelen zijn om de klus te klaren. Rond de jaarwisseling zijn zeker 25 vuurwerkslachtoffers geopereerd aan ernstige verwondingen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het gaat volgens de vereniging om verwondingen aan handen, gezicht en brandwonden. Bij vijf slachtoffers moest een hand worden geamputeerd en in nog meer gevallen raakten mensen hun vinger of een deel daarvan kwijt. De meeste slachtoffers zijn minderjarige jongens. In Turkije is een voormalig bevelhebber van de strijdkrachten opgepakt op verdenking van het beramen van een staatsgreep. Ex-generaal Basboeg is de hoogste militair die beschuldigd wordt van het voorbereiden van een coup. Opstandige militairen zouden bomaanslagen willen plegen om de Turkse samenleving te ontwrichten. In Turkije zitten enkele honderden militairen in de gevangenis in afwachting van hun proces. Oud-generaal Basboeg, die nu is gearresteerd, ging vorig jaar met pensioen. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. De EU opent een kantoor in Birma. De afgelopen jaren onderhielden EU-diplomaten contact vanuit buurland Thailand. Ze hielden zich onder meer bezig met hulp aan Birmeese vluchtelingen in het grensgebied. Maar bijna een jaar geleden kreeg Birma een burgerregering die hervormingen doorvoert. Door die veranderingen is de relatie met het Westen verbeterd. Het nieuwe EU-kantoor komt in de Burmeese havenstad Yangon. Het weer eerst nog wat buien, vanmiddag overwegend droog met stapelwolken en zon. De westen tot noordwestenwind neemt af naar matig tot vrij krachtig. Temperatuur stijgt naar 8 graden. Dit was het NO. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.